Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de komende uren beslissend zullen zijn. Hij heeft het over de onrust na de dood van een 17-jarige jongen. De afgelopen drie dagen braken rellen uit in verschillende steden... waarbij honderden mensen werden opgepakt. Er zijn vanavond en vannacht opnieuw meer mensen ingezet om de onrust te lijf te gaan. Het gaat om 45.000 agenten. Gisteren waren het er nog zo'n 40.000. Ook zal de politie panzerwagens inzetten. In het westen van Kenia zijn bij een groot verkeersongeluk 45 doden gevallen. De bestuurder van een vrachtauto met een zeecontainer crashte op een kruising waar voetgangers en auto's stonden. Zware verkeersongelukken komen vaker voor in die regio. In Zambia kwamen vorige maand 24 mensen om het leven toen een vrachtwagen op een bus botste. Rusland heeft de toegang geblokkeerd tot meerdere journalistieke titels... die banden hebben met Wagnerbaas Prigozhin. Dat gebeurt op last van de Russische autoriteiten die het internet bewaakt. Het gaat om websites zoals Politica Segodnia. Ze staan bekend als pro-Russisch... maar sinds de opstand van de Wagnergroep worden die geluiden uit die hoek steeds meer geweerd. Afgelopen maand was de warmste juni sinds het begin van de metingen in 1901. Het was gemiddeld 19,3 graden, blijkt uit metingen van het KNMI. Er sneuvelden nog meer records. Zo waren er 16 zomerse dagen van boven de 25 graden, terwijl dat er gemiddeld 5 zijn. Ook was er 330 uur zon, terwijl dat er gemiddeld 214 zijn. En het was erg droog. Er viel in juni 23 milliliter regen, waar het maandgemiddelde normaal 66 mm is. En het weer dan vannacht. De komende nacht is het eh, hier en daar lichte bui.